Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het duurt misschien nog wel weken voor het vuur op het vrachtschip bij Ameland uit is. Op het schip zelf kan nog steeds niet geblust worden omdat dat te gevaarlijk is. Er wordt nu alleen tegen de zijkant aangespoten om het schip te koelen, vertelt verslaggever Litwin Gevers. Dat gebeurt met een blusboot van de kustwacht, de Guardian heet die boot. Ondertussen wordt er geprobeerd om een verbinding te maken met het schip... om, als het vuur geblust is, het schip weg te kunnen slepen uit de vaarroute. Een van de bemanningsleden is overleden. De rest ligt in het ziekenhuis met onder meer botbreuken en ademhalingsproblemen. Op het spoor waren vanochtend problemen door onweer en regenbuien. Vooral in het zuiden ging het even flink tekeer. De meeste treinstoringen die zijn alweer voorbij, behalve tussen Os en Den Bosch, zegt ProRail. De oorzaak is inmiddels wel gevonden en uh, reparatie is op gang gezet. Dus daar hopen we ook uh, treinverkeer te kunnen gaan opstarten. Maar dat gaat in ieder geval niet lukken voor half negen vanavond. En voetbalfans moeten morgen heel vroeg de wekker zetten. Om drie uur speelt Oranje de tweede wedstrijd op het WK tegen de Verenigde Staten. En dat is niet zomaar een potje, zegt verslaggever Eline de Zeeuw. Nou, dit is natuurlijk de herhaling van de WK-finale van 2019. En toen verloor Nederland. En ook tijdens de Spelen van Tokio moest Oranje het onderspit delven tegen de VS. Het is dus eigenlijk payback time voor Oranje. Driemaal scheepsrecht.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 jouw keuze ZFM. say Pacific Palisades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 wat schat, ik ben op gas geven. Ja, Mattie is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. martini, eh. Zij die eh. Schat, wat is de dealie, eh.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 badanya badanya bawala dai dai badanya badanya bawala dai dai ay ay badanya bawala dai dai badanya badanya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 In Niger loopt de spanning op na berichten dat de president in zijn paleis wordt gegijzeld door leden van de presidentiële garde. Het is nog onduidelijk of er een staatsgreep aan de gang is. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regen bij 19 graden. 哈哈。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 Pop, calls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 chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. mij niet een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog de romance d'aujourd'hui. C'est une romance d'aujourd'hui.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 look good to me.